4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Al-Hamdaniya in Irak zijn bij een brand tijdens een bruiloftsfeest... minstens 114 mensen om het leven gekomen. 200 mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk... dat tijdens de bruiloft is afgestoken. De brand raasde vervolgens door een grote evenementenhal. Een journalist van Reuters zegt dat die loods gemaakt was van licht ontvlambare materialen... Brandweerlieden proberen al klauterend over het ingestorte gebouw... overlevenden onder het smeulende puin vandaan te halen. Lokale bronnen vermoeden dat het dodental verder op zal lopen. Het demissionaire kabinet wil dat de NS opnieuw naar het plan voor een spitsheffing gaat kijken. De NS is van plan om voor treinreizen in de ochtend- en avondspits... een heffing van maximaal 2,50 euro te vragen. Die heffing zou ingaan vanaf 2026, maar demissionair staatssecretaris Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer daar uitdrukkelijke instemming voor moeten geven. meerderheid van de huidige Tweede Kamer is tegen de spitsheffing. Zij stellen dat veel mensen niet de keuze hebben om buiten de spits te reizen. Bijna de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben hier nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening, vaak via een uitzendbureau. Ook werken in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca is onder Oekraïnse vluchtelingen populair. De voorzitter van het Canadese lagerhuis heeft ontslag genomen. Anthony Rota lag onder vuur omdat hij vrijdag een Oekraïense Canadees lovend toesprak in het parlement. Zonder te weten dat die man tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Waffen-SS had gediend. Rota liep het, liet het parlement de oud-SS'er twee keer een staande ovatie brengen. Het weer. Vannacht blijft het droog bij een graad of 10. Daarbij kan wat mist ontstaan. Vooral in het westen kan die lokaal wat dikker worden. In de ochtend lost de mist vrij snel op en wisselen zon en wolken elkaar af.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 finest, the brightest, the meanest, the strongest, the very best of them all. The South London Collective Group, known as, goodness sake, Roger, who is it? This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to listen It's flawless, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash some major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit. When we make them hits and stack them chips, who's this? It's Dion, I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. hate this? Hey yo, this is Jay Rock, uh-huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's who's this is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser, player, and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow. flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. Who's this is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to Four. Trip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance.